4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen is uit de hand gelopen. Door de wind ontstond vliegvuur, een enorme vonkenregen... die neerkwam op de huizen en straten in Scheveningen. Daarbij zijn verschillende branden ontstaan... op daken van huizen en in de duinen. De brandweer hield uit voorzorg de oude kerk nat. De boulevard van Scheveningen werd ontruimd. Door het vuur was het er te heet geworden voor de toeschouwers. Kiosken en geparkeerde auto's liepen brandschade op. Het publiek op de boulevard stond ook in de weg voor de hulpverleners. De politie moest optreden tegen toeschouwers die weigerden te vertrekken. In Enschede is een man om het leven gekomen, vermoedelijk door een vuurwerkexplosie. De politie kreeg kort na middernacht een melding van een explosie in de Gerststraat... en trof daar een dode man aan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Op Oudjaarsdag kwam al iemand om het leven in het Friese dorp Morra bij Dokkum. Ook dat kwam vermoedelijk door vuurwerk. In Eindhoven was vannacht een grote explosie in een huis. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen. Volgens getuigen werd bij het huis vuurwerk naar binnen gegooid... dat terecht kwam op een partij zwaar vuurwerk die daar klaar stond. De woning is flink beschadigd. Op Schiphol is gisteravond een vertrekhal korte tijd ontruimd geweest... omdat een man dreigde met een bom. De ontruiming was volgens de marechaussee een voorzorgsmaatregel. Tientallen mensen moesten naar buiten. De verdachte is gearresteerd. Het is een Canadees van 51. Bronnen melden aan de NOS dat het een verwarde man is. Volgens Schiphol was het niet druk op het vliegveld in verband met oud en nieuw. Het vliegverkeer op Schiphol heeft niet veel last gehad van de ontruiming. Het weer. Het is bewolkt en kans op wat motregen. Het is vannacht een graad of 7.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 Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist Homies gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga. Den letzten Cent aus meinem Safe, Digga, safe, Digga.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 tegen de muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot, waarom zou je dat doen? tegen de muur praat, de tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan.